5 uur. met het NOS Journaal. Een aantal kinderopvangorganisaties gebruikt per direct geen stint meer. Het type elektrische bakfiets waarin vanochtend vier kinderen omkwamen... op een spoorwegovergang in Os. Onder meer kinderdagverblijven rond Os en Rotterdam gebruiken de bakfiets niet meer... totdat de oorzaak van het ongeluk duidelijk is. De meeste organisaties zetten de stint nog wel in... omdat er nooit eerder ongelukken zijn gemeld. Bij de aanrijding met de trein raakten de bestuurster en een vijfde kind zwaar gewond. De bestuurster zou hebben geroepen dat ze niet kon remmen. Alle oppositiepartijen behalve de SGP steunen een wetsvoorstel van GroenLinks... om de dividendbelasting weer in te voeren als de regeringspartijen die afschaffen. De oppositie vindt dat er te weinig draagvlak is voor de afschaffing. De Eerste en Tweede Kamer behandelen de afschaffing waarschijnlijk nog dit jaar. De regeringspartijen hebben in beide kamers een kleine meerderheid. Dirigent Pieter-Jan Leusink wordt beschuldigd van machtsmisbruik... en seksueel overschrijdend gedrag. In het programma Brandpunt Plus vertellen vier vrouwen... die met Leusink hebben gewerkt, dat hij hun grenzen heeft overschreden. Zo, zou hij de vrouwen hebben betast en gezoend. Pieter-Jan Leusink is dirigent en oprichter van de Bach Choir and Orchestra of the Netherlands. Volgens Brandpunt kon Leusink door zijn positie ongestoord zijn gang gaan. Er zou sprake zijn van een angstcultuur binnen het orkest. Leusink ontkent de aantijgingen en spreekt van roddel en achterklap. Het Russische antidopingagentschap is weer welkom als voorwaardig lid van het WADA... zou het uitvoerend comité van de Wereld Antidopingorganisatie hebben besloten. Het WADA heeft wel een voorwaarde. Een onafhankelijke deskundige moet toegang krijgen tot een dopinglab in Moskou... waar urinestalen en elektronische gegevens liggen opgeslagen.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 We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what is a holy bell. After midnight, we are gonna let it all. suspicion. Give an exhibition, find out what it is on labor. After midnight, we're gonna let it all hang. Consider play. plaats van de gouden ouwe van de week... heb ik een 3 in 1 gemaakt. En wel van Anneke Greunlo. Want Anneke Greunlo die is helaas overleden... en die bracht haar eerste levensjaren in... door de Japanen bezet Nederlands-Indië... in een Jappenkamp. Na de oorlog vertrekt het gezin Greunlo met het schip, de Willem Ruis, naar Nederland... waar het wordt opgevangen in de Noord-Brabantse graven. Anneke Greunlo groeit op in Eindhoven. Op het, op het gemeentelijk lyceum leert ze Peter Koelewijn kennen... en treedt ze samen met hem op en de Rockets tijdens feestjes. Daarnaast verzorgt zij in Nederland en België al optreden met onder meer... het orkest van Jos de Mol en de Skyliners... waar ze voornamelijk Amerikaanse hits, jazz en rock'n'roll zingt. Onder de naam Yoko Yang treedt ze op als zangeres en danseres met Oosterse liedjes. Yoko Yang is het Japanse woord voor klein meisje. Zo werd Grunlo in het Japan genoemd. Op 19 december 1959 wint Anneke Greunlo de cabaret der onbekende... een destijds bekende talentenjacht. Greunlo scoort in 1962 en 63 vier nummer 1 hits in Nederland op rij. Namelijk Brandensand, Paradiso, Surabaya en Cimeroni. Paradiso heeft 16 weken aaneengesloten op de eerste positie gestaan. In 2016 wordt Anneke Greunlo getroffen door een zware longembolie. Als gevolg hiervan wordt ze afhankelijk van zuurstofapparatuur... Op 14 september 2018 overlijdt zij op 76-jarige leeftijd aan een ziekte waar ze al geruime tijd aan leidt. In 2000 werd Anneke Roland uitgeroepen tot zangeres van de eeuw. Vanwege het recordaantal exemplaren dat er van haar single Brandend Zand was verkocht. En hier komt mijn 3 in 1. in 1. Ooh. mooi, een Aldo Ja, dat was mijn 3-in-1. En dat is eh, speciaal voor Anneke Kreunlo... die 14 september overleed op 76-jarige leeftijd. Maar een prachtcarrière gehad. Ja, we gaan door met een andere. Hij heeft ook een prachtcarrière gehad, maar dan een Amerikaan. Met een hele fluwele stem. Roy Orbison met You Got It. Every time feel love. begin to understand everything about. zal het maar hebben. De De out is een plek waar scholieren uit groep 7 en 8... samen met andere Zandvoortse leeftijdgenoten kunnen chillen... en kletsen over alles wat ze bezighouden. Soms zijn er activiteiten, zoals bijvoorbeeld een basketbal, volleybal of een voetbaltoernooi. Of wordt er verstoppertje gespeeld in de duinen... of gaat de groep lekker naar het strand. Meedoen hoeft niet alleen als je zin hebt. Niks is moet, niks moet en veel mag. Kinderen die het leuk vinden zijn elke maandag en donderdagmiddag van 3 tot 5 welkom in de aula van de Brede School De Golf, JP Thijssenlaan. Meedoen is helemaal gratis. Tijdens schoolvakanties is de chill-out gesloten. Contactpersoon voor de chill-out is Rens. Bereikbaar via r.wit.plus.zandvoort.nl eh, of telefoonnummer 06 37 16 8976. Bye. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag waren er eh, aardig wat zonnige perioden en een weinig wind. Vrijdag krijgen we zware windstoten. Vandaag waren er perioden met zon. Vooral in het noordwesten kwamen ook de, zonnevelden, de wolkenvelden voor... en daar kon lokaal lichte regen vallen. De middagtemperatuur ligt lag tussen de 20 graden... en het noordwestelijk kustgebied 27 graden... en in het zuidoosten 27. Nee, ik zeg het verkeerd. De middagtemperatuur lag tussen de 20 graden in het noordwestelijk kustgebied... en 27 graden in het zuidoosten. De wind was zuidwestelijk en zwak tot matig... aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Komende nacht zijn er opklaringen... en de nacht verloopt zacht met een temperatuur van rond de 19 graden. De wind is zuidelijk en matig en aan de kust vrij krachtig, waterhard. hard. Morgenochtend trekt een zone met regen over Nederland oostwaarts. Daarna klaart het op en komen er vooral in de noordelijke helft van het land buien voor. Later op de dag ook met onweer. In plaats van, het van op te lopen daalt de temperatuur naar ongeveer 17 graden. De wind draait naar zuidwest tot west en neemt toe naar vrij krachtig tot krachtig. Aan de kust naar hard tot stormachtig. Aan de noordwestkust staat in de, oosten, in de ochtend mogelijk enige tijd een zuidwestenstorm. In de ochtend komen er zware windstoten voor van ongeveer 80 km per uur... en in het Waddengebied wordt ongeveer 95 km per uur.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 en eindigt op de eerste zondag in oktober. Ook dit jaar zal de muziek de boventoon voeren... met daarnaast alles wat men van een Oktoberfeest mag verwachten. Bier, braadworst, een pretzel en niet de plaats de dirndl en de lederhozen. De lange tafels ontbreken dit jaar ook niet. De organisatie was vorig jaar blij verrast met de vele bezoekers in gepaste kledij. De vorig jaar aanwezige Duitsers keken hun ogen uit. En er waren enkele toeristen die zeiden... gaan we een weekje naar Zandvoort om het Oktoberfeest te ontlopen... zitten we toch nog middenin. Ach, wat kan het verkeren. Hoe dan ook, de organisatie gaat uit van een eenzelfde sfeer... met veel gasten in dirndl en blederhozen... en zin hebben in een fantastisch feest... met de meest gevreesde feestband de Rozentaler. Voor de laatste info kijkt men op het Muziekfestival Zandvoort op Facebook. De locatie is het Raadhuisplein in Zandvoort. Guarda fuori già mattina. Questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi credente non ti arrendere. Once in every life there comes a time walk out all alone and into the light. The moment won't last, but then we remember. sogni tuoi. chorei. elke laatste vrijdag van de maand organiseert On Air Events... een kinderdisco in het gebouw aan Pluspunt Zandvoort... aan de Vlemingstraat 55 in Zandvoort Nieuw-Noord. Tijdens deze maandelijkse kinderdisco is er veel gezelligheid, muziek, dans en spel. Elke disco heeft zijn eigen thema. Voor de kleintjes worden een minidisco georganiseerd... en de minidisco is voor kinderen van 3 tot 5 jaar... en is van 6 tot 7 en de deelname is 1 euro... De kinderdisco is voor kinderen van 6 tot 12 jaar en dat is van 7 tot 9. En de deelname is hier 2 euro. Een tienerdisco is in de toekomst, bij veel vraag mogelijk. Dus ik zou zeggen, vraag er veel naar, dan komt er vanzelf een tienerdisco. disco. love me, baby. Still, you tell me maybe that someday, well, I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. that'll be the day. that'll be the day. that'll be the day. Ja, en hier is dan weer het bioscoopprogramma van de Circus Zandvoort. En dat is van 20 tot 26 september. De film van Dylan Haggins, dat is nieuw. Zaterdag, zondag en woensdag om half twee. En in interesse alle leeftijden. Dan hebben we Johnny English Strike Again. En dat is een nieuwe. En die is zaterdag, zondag, woensdag om half vier. Interesse zes jaar. En dan komt er nog een keertje Johnny English Strikes Again. Dat is nog steeds nieuw. En dat is donderdag en dinsdag om 8 uur. Dat is ook zes jaar. De filmclub van Simon van Kolm, der Hauptmann... Duitse soldaat vermomt zich als kaptein. Woensdag om half acht, 16 jaar. Cinema Nostalgie, Klanken van Oorsprong... dinsdag om 2 oktober, om half 2, alle leeftijden. En verwacht wordt Smallfoot op 3 oktober...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 En nu gaan we de Burendag in de blauwe tram. Zin in wat beweging? Kom dan in de middag naar de blauwe tram in het centrum... en werk mee aan de gezamenlijke conditie van de buurt op de Sportburendag. Zowel op het plein voor de deur als binnen in de gymzaal... is er van alles te beleven. Jong en oud is welkom. En er is voor elke leeftijd een leuke activiteit. Er worden sportieve demonstraties gegeven waarbij meedoen wordt aangemoedigd. Tussendoor krijgt u een verfrissende drankje... en kunt u zich aanmelden voor een leuk sportmaatje. En deelname is gratis. Vrijdag 21 september van half 2 tot half 4. En de locatie is wijksteunpunt De Blauwe Tram. En dat is, dat weten we allemaal natuurlijk waar het is, De Blauwe Tram. Dat is in Zandvoort echt wel bekend. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. Born on a mountaintop in Tennessee, a green estate in the land of the free. Raised in the woods so he knew every tree, and killed him a bar when he was only three. Davy, Davy Crockett, the king of the wild frontier. He fought single handed through the Injun War till the creeks was whipped and peace was in store. And while he was handling this risky chore, he made himself a legend forevermore.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 Davy, Davy Crockett, serving his country well. When he come home, his politicking done. Why the big Western March had just begun. He packed up his gear and his trusty gun and lit out the grinning to follow the sun. Davy, Davy Crockett, leading a pioneer. His land is biggest and his land is best. From grassy plains to the mountain crest, he's ahead of us all, a meeting a test, and following his legend right into the west. Davy, Davy Crockett, the king of the wild frontier. middelbare meiden, effe, meiden even lekker emmeren met de middelbare meiden over alles en nog wat. Een bucketlist, de zin en de onzin van schijnbaar onhaalbare plannen, wensen en dromen. Grappige en serieuze, confronterende en ratel, relativerende besonjes van elke dag. Kortom, gewoon een avondje muzikaal, vrolijk, energiek, fris, lief, scherp... en vooral herkenbaar emmeren met de middelbare meiden en mannen. De doelgroep is 35-plus mannen, vrouwen en iedereen. De kaarten kosten 15 euro per persoon en zijn verkrijgbaar aan de zaal via de krocht. Telefoonnummer 023 57 15705. Ik herhaal 5715705 of via de e-mail info@middelbaremeiden.nl. Nou, dan wens ik in ieder geval wens ik u veel plezier. into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone. afgesloten met Home to Hair van de Pretenders. Ja, een mooie plaat vind ik zelf.